De man had het ook over het shooten van ministers. Volgens de rechter is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Zo zou hij psychische problemen hebben en makkelijk te beïnvloeden zijn. De man hoeft niet terug de cel in, want hij heeft al negen maanden in voorarrest gezeten. Het vreugdevuur op het strand van Scheveningen wordt vanavond al aangestoken. Voor morgenavond staat er slecht weer op het programma, dus, dus is het nu veiliger. Het is voor het eerst sinds 2019 trouwens trouwens dat er weer vreugdevuren zijn op het strand. Ja, ik heb het wel gemist de afgelopen jaren dat het er niet was. En ik vind toch wel, ja, het past wel bij Den Haag, bij Scheveningen, Duindorp. En ik vind het ook gewoon leuk, want het is echt wel een symbool voor oud en nieuw. Ja, of dat andere vuur in de buurt van Duindorp ook al vanavond wordt aangestoken is nog niet bekend. Ook Spanje komt met coronamaatregelen voor reizigers uit China. Correspondent Rob Zoutberg legt uit waarom. Minister van Volksgezondheid die is hier vanmorgen naar buiten gekomen. Hebben gezegd, eh, ze heeft gezegd we gaan maatregelen nemen omdat we zo weinig informatie uit China horen over de corona-uitbraak waar dat land op dit moment in zit. En de vrees is hier in Spanje gewoon voor allerlei nieuwe varianten die naar Spanje toe kunnen komen. Waardoor vaccins die wij in Europa gebruiken niet meer werken. En daarom moeten ongevaccineerde reizigers uit China op het vliegveld een negatieve coronatest laten zien. In Italië, Amerika en Japan geldt die regel ook al. En een bijzonder gezicht gisteravond in een zwembad in Groningen. Daar doken allemaal mensen met badmutsen en brillen naar een schaakbord op de bodem. Is te zien bij Hart van Nederland. Ze deden mee aan het NK onderwaterschaken. En dat is toch wel anders dan gewoon vanaf een bord op tafel, merkte deze schaakzwemmer. Elke keer als ik naar beneden ga, dan ga ik een beetje eh, bijna in paniek. Want eh, ik weet niet wat mijn tegenstander heeft gedaan. Dan moet je al heel snel anticiperen en daarna moet je weer eh, adem gaan happen. Ja, want na elke zit moeten ze dus weer naar boven zwemmen om adem te halen. De bedenker van het onderwaterschaken wil laten zien dat het bordspel op deze manier echt een sport is. Het weer, er trekt regen over. Vanuit eh, Zeeland wordt het inmiddels weer droog. En tegen het einde van de middag kun je in Groningen je paraplu ook weer thuis laten. Vanavond nog wel wat kans op gesputter. Morgen dan staat er een harde wind, opnieuw ook wat regen en 13 tot 17 graden.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 I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say I'm loud, say I'm clear for the whole wide world away how sweet it would be if I found I could fly.